บุ๊กทูยี่สิบเจ็ด zevenentwintig, 27. ในโรงแรม การมาถึง in het hotel. Aankomst. In het hotel. Aankomst. คุณมีห้องว่างไหมคะ Heeft u een kamer vrij? Heeft u een kamer vrij? ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ Ik heb een kamer gereserveerd. Ik heb een kamer gereserveerd. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ Mijn naam is Muller. Mijn naam is Muller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Ik heb een eenpersoonskamer nodig. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Ik heb een tweepersoonskamer nodig. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Hoeveel kost de kamer per nacht? Hoeveel kost de kamer per nacht? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Ik wil graag een kamer met bad. Ik wil graag een kamer met bad. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Ik wil graag een kamer met douche. Ik wil graag een kamer met douche. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Kan ik de kamer zien? Kan ik de kamer zien? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ Is er hier een garage? Is er hier een garage? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Is er hier een safe? Is er hier een kluis? ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ Is er hier een fax? Is er hier een fax? ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Goed. Ik neem de kamer. Goed, ik neem de kamer. นี่กุญแจห้องค่ะ Hier zijn de sleutels. Hier zijn de sleutels. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Hier is mijn bagage. Hier is mijn bagage. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Hoe laat is het ontbijt? Hoe laat is het ontbijt? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Hoe laat is de lunch? Hoe laat is de lunch? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ Hoe laat is het avondeten? Hoe laat is het avondeten?